4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Bij gevechten in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn volgens de autoriteiten zeker 100 mensen omgekomen. In het land wordt sinds 2013 gevochten tussen islamitische rebellen en christelijke milities. Eergisteren gingen 13 van de 14 strijdende partijen akkoord met een staakt het vuren, maar dat lijkt nu alweer geschonden. De ChristenUnie is bereid om te praten over een kabinet met VVD, CDA en D66, maar dan moeten die drie wel een positieve keuze voor die partij maken. ChristenUnie-leider Segers heeft dat gezegd na een gesprek met informateur Cenk Willink. Segers wilde van de informateur weten of hij gewenst is en of hij een eerlijke kans krijgt. Volgens Segers kan de informateur daar geen antwoord op geven, maar moeten de andere fracties dat doen. Een maand geleden was de ChristenUnie ook in beeld bij de formatie, maar toen constateerden Segers en D66-leider Pechtold dat ze te veel van mening verschilden. Er wordt vandaag een record hoeveelheid zonne-energie opgewekt in ons land. Het aantal zonnepanelen is hoger dan ooit en het is vandaag onbewolkt en de langste dag van het jaar. De totale capaciteit is hoger dan die van drie gascentrales. Op een warme dag als vandaag wordt er overigens ook meer energie verbruikt. Dat komt door airco's en andere koelinstallaties. In gemeenten waar de politie lokfietsen inzet, worden minder fietsen gestolen. Daar is het aantal aangiften in een jaar tijd met 40% gedaald. Volgens onderzoekers is die daling blijvend. Een lokfiets ziet er hetzelfde uit als een gewone fiets. Maar door een zendertje kan de politie precies zien of die wordt gestolen en waar die is. In Oostenrijk is een sneeuwdepot in brand gevlogen. Bij Kitzbühel ligt een grote hoop sneeuw onder een isolatiedek. De sneeuw wordt op 1750 meter hoogte bewaard voor het skiseizoen. Het isolatiemateriaal vloog in brand door bliksem. Het weer, veel zon en 23 tot 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen zon en 25 tot 35 graden. Later meer wind en enkele buien. En vanaf vrijdag is het minder warm. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Het valt nog mee met de files in de Randstad.